Something Stupid. Aan het begin van een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Wat een romantiek, toch? tussen vader en dochter. Is dat al romantiek of is het liefde? Nou ja, maakt niet uit. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Welkom bij de show, gaat duren tot 12 uur. En we hebben prachtige muziek voor je in de aanbieding. En dat niet alleen. We hebben ook een paar interessante ontwerpen te bespreken. Dus blijf bij me, blijf bij ZVL.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 Hm. Lastig. Barry Manilow ervoor met Mandy. Straks, over een eh, kwartier, dik kwartier, gaan we het hebben over Wakibi. Dat is een eh, organisatie die microkredieten verleent aan eh, mensen in verre landen. En dat is niet verkeerd. Je kunt dus geld verdienen met een microkrediet. Dat is niet verkeerd. Goed werk doen en toch geld verdienen. Hoe het zit hoor je straks na onder andere Paul Carrick. it's fake. ooit een reclamespotje. <laughs> Ja, geweldig. En eh, we dachten, hé, hey, wie is die Sanne Hans nu eigenlijk? Is dat wat? En toen kwam ze als eh, Miss Montreal naar voren. Als een geweldige zangeres met een enorme reeks hits. Waaronder deze, eh, uit 2020, hier. En Paul Carrick met Eyes of Blue hoorde je hier ook bij ZVL. Op deze mooie zondag, hoe je het ook bent of keert... Ja, zelfs bij slecht weer is het een mooie zondag als je radio uh, ja, ZVL op hebt staan natuurlijk, hè, de omroep. Want dan hebben wij voor jou de leukste muziek en natuurlijk de interessantste onderwerpen. Dus uh, alle reden om altijd lekker te blijven luisteren naar eh, ons. Lijkt me een fantastisch plan trouwens. we hebben ook Franstalige muziek in de aanbieding van Yves Montand. Och, ook zo'n romantisch nummer. Luister mee naar Le Chansonnette. La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu, le pavé de ma rue était tout bête. Les refrains de Paris avaient pris le maquis, les forains, l'orphéon, la chanson de maquis. Mais on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête quand le vieux musicien dans le caratier vient revoir les anciens faire son métier, le public se souvient. La chansonnette, tiens, tiens. Les titis, les marquis, c'est parti, mon kiki la chansonnette après l'effet du tort, car tous les transistors soudain s'arrêtent sous le ciel de Paris. Un accordéon joue la chanson de Maquis comme avant le néon, cueilli par un flonflon, un tétard en blouson d'un front de violette va fleurir sa bardeau, car malgré son aigle au milieu du dos, le cœur est bon et sous ses cheveux gris, la chansonnette sourit. La la la, oh les cœurs, avec moi tous en cœur la chansonnette et passons la monnaie en garçon qui connaît. La chansonnette, il a fait sa moisson de refrain de Paris, les forains, l'orphéon, la chanson de maquis, car on n'oublie jamais le plomb plomb qui vous met. Le cœur en fête, il faut du temps, c'est vrai, pour séparer le bon grain de l'ivraie, pour comparer, mais on trouve un beau jour sa chansonnette d'amour. On Saturday night mass. Didn't think there could be much more. than in walked Roderick Usher with the Lady Eleanor.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 Eh, is veel. Lady Eleanor en La Chansonnette, die we natuurlijk kennen als Zo Heerlijk Rustig van Wim Sonneveld. Dat dus. Over een paar minuten gaan we het hebben over Wakibi. Hè? Dus interessant. Luister vooral eh, mee. Want dat is misschien wel iets waar je zelf ook iets mee kunt. Komt eraan na Marvin Gaye en I Heard It Through the Grapevine. We gaan praten over Wakibi. En dat doe ik met Marije Roosendaal. Ze is commercieel operationeel directeur en bestuurder. Een hele mond vol, maar in ieder geval welkom eh, Marije. Ja, bedankt. Wakibi, dat zegt mij niet zoveel. Wakibi is een eh, ja, microfinancieringsplatform waarbij je dus microkrediet, kleine leningen kunt verstrekken aan ondernemers uit ontwikkelingslanden. Ja, en dat betekent ook dat die mensen dan eh, aan het werk kunnen, een bedrijf starten, eh, geld eh, genereren daarvoor en die lening, want het is pure lening, terug kunnen betalen. Dat klopt. Er zijn andere organisaties die dat ook. Ik weet dat, dat was Koningin Maxima daar ook niet mee bezig, met microkredieten. Zeker, zeker, ja. ja. Jullie doen die microkredieten, dat zijn dus mensen die investeren en dat geld komt dan weer terug. En gaat dat altijd goed? in de meeste gevallen gaat, dat, gaat dat goed. De ondernemers die via Wakibi een, een microkrediet aanvragen... in 98% van de gevallen is die ondernemer ook in staat om de lening volledig terug te betalen. Dus dat is, eh, ja, dat is natuurlijk al een aanzienlijk eh, hoog percentage. Ja. En hoe komen jullie in contact met die mensen dan? Want dat is allemaal in, landen die verder weg van Nederland liggen. Dat klopt, ja. Nou, Wakibi ja. die werkt samen met, eh, met Kiva. En Kiva die heeft lokale partners in deze landen. die verstrekt microkredieten in 70 landen. Mhm. En die hebben dan lokale partners. Dat zijn een soort, um, ja, soort minibanken, noem ik het ook wel, om het gewoon makkelijk te houden. Eh, en die ondernemer die kan dan daar naar, dat, naar die lokale bank voor een, uh, voor een microkrediet. En is dan degene die het geld leent, eh, heeft die dan de pech van als die bij die 2% hoort? Dat klopt zijn, zijn het merendeels vrouwen die, dat, eh, die die bedrijven gaan doen? Dat lees ik bij jullie wel. Ja, er, wordt, eh, er zijn inderdaad veel, veel vrouwen die bedrijven eh, ja, die een microkrediet aanvragen. Ook mhm. om, zodat ze ja, zelfredzaam kunnen zijn en onafhankelijk. En het is ook opvallend dat 80% van onze uitleners... die verstrekken ook graag microkrediet aan vrouwen. En mhm. Eh, een leuk weetje is ook wel dat vrouwen de beste terugbetalers zijn. En helemaal als ze in een groep. Er zijn veel vrouwen die als groep een microkrediet aanvragen. En zij zijn dan ook met elkaar als groep verantwoordelijk voor het terugbetalen van de lening. Ja, ja. die zijn wat betrouwbaarder nog, zou je kunnen zeggen. Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Ja, ja. En als mensen in Nederland dan willen investeren in zo'n microkrediet en denken, nou, daar doe ik goed werk mee en het, het, het, risico is laag, heel laag zelfs, uh, waar moeten ze zijn? Ja, via uh, eh, www.wakibi.nl. Mhm. daar, daar kunnen ze zijn. En wat ik zelf heel mooi vind aan Wakibi is dat je, je kiest zelf een ondernemer aan wie jij een microkrediet wilt verstrekken. Eh, dus op de website van Wakibi presenteren de ondernemers hun plannen. Ja. Eh, dus dan kun je bijvoorbeeld ook selecteren van nou, ik wil alleen aan een vrouw uitlenen of aan een man of in een bepaald land. Mhm. Eh, als je bijvoorbeeld in Azië bent geweest, vind je het wellicht leuk om ondernemers uit Azië te steunen met een microkrediet. Ja, ja. En dat vind ik zelf heel aansprekend. Dat je zelf kunt kiezen aan wie ja. jij microkrediet verstrekt. Maar wordt de relatie dan ook wat persoonlijker? Zou dat kunnen of is dat toch te ver weg daarvoor? Ja, dat is helaas wel eh, te ver weg. Soms krijgen we wel een update van hoe gaat het met deze ondernemer. Want daar zijn we natuurlijk dan wel heel nieuwsgierig naar. Van Als jij een microkrediet hebt bestrekt, ja, hoe gaat het dan met deze persoon? En we zien ook wel dat eh, ondernemers ook daarna nog weer een microkrediet bijvoorbeeld aanvragen voor de tweede of nou ja, zevende keer. Ja, en als het eh, goed gaat en de mensen krijgen hun geld terug, dan zijn ze ook geneigd om het nog een keer te doen hier Zeker. Denk ik. Ja, dat zeker. Denk ik ja, want dat is natuurlijk ook. Ehm, ja, je kunt al uitlenen. Het is eigenlijk heel laagdrempelig, want je kunt al uitlenen vanaf 25 euro. Oh, dus vanaf. Ja, het is heel laagdrempelig. Ja, ja. ja, dus vanaf 25 euro kun jij al een ondernemer ehm, helpen. Eh, nou, als ik jou 25 euro uitleen, dan krijg ik als het goed is gewoon 25 euro gelijk terug. Ja. Eh, maar bij deze mensen, die doen er anderhalf jaar over om jouw 25 euro terug te betalen. Dus dat komt echt in een euro, dan krijg je 80 cent. Dus ehm, ja, ja, precies. Ja, maar ja, het komt echt in kleine bedragen terug. Ja, maar daarna heeft het ook wel resultaat dat die mensen die daar eh, werken en een bedrijfje oprichten door kunnen. Zeker, ja. Dus je kunt al met een heel klein bedrag eh, wat voor ons 25 euro, ja, weet je, daar kun je niet eens avondeten van kopen. Nee. en daar kunnen, ze een, daar kunnen ze een half bedrijf op starten, bij wijze van Precies, ja, ja, eh, het is een prachtig eh, initiatief om eh, dat te doen. En als je kijkt bij wakibi.nl kom je nog veel meer tegen over dit mooie doel. Marije Roosendaal van Wakibi voor dit mooie gesprek en voor het mooie werk wat jullie doen. Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet.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 Als het onweer komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt en ik weet het zeker als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou. Een van de mooiste liederen die we kennen in Nederland. Claudia de Brij. En mag ik dan bij jou? Laten we eerlijk zijn, dit is toch ontroerend. En R. Kelly ervoor met If uh, I Could Turn Back the Hands of Time. Dat zou makkelijk zijn. Eh, normaal gezien zou ik nu even iets voorlezen van de website, van de agenda. Maar ik heb een beetje problemen met de ja, website van eh, omroep ZVL. Dat ligt niet aan eh, de website hoor, dat ligt aan hier. Want er is hier aan, iets aan de hand met de internetverbinding. Dus wil jij eh, iets weten over wat er de komende dagen te beleven valt in Zeeuws-Vlaanderen? Ga dan gewoon naar onze website. Omroepzvl.nl Omroepzvl.nl Daar vind je alle informatie over ja, allerlei leuke dingen die er de komende dagen en komende weken te doen zijn. Kun je vast je agenda invullen. Leuk, omroepzvl.nl, daar vind je het allemaal. leave me ZVL. Smokey Robinson en The Miracles. Jawel. Being With You en daarvoor Whitney Houston en All The Man I Need. Goed, het is bijna uh, ja, 11 uur. Dus zo meteen eh, gaan we naar het nieuws en wat mededelingen van commerciële aard eh, het, het, programma vervolgen. Even na 11 uur. We gaan iets meer tempo maken. En we hebben dan ook een reportage van Jeroen van Gent. Dus dat wordt ook wel weer leuk. Ehm, dus ik zou zeggen, blijf lekker hangen. Dan kom ik zo meteen bij je terug. Na onder andere Aerosmith en deze Dream On voor de langslapers.